12 uur. Door met het NOS-journaal. Tientallen scholen voor speciaal onderwijs hebben te maken met flinke wachtlijsten. Hierdoor zijn de klassen veel te groot of zitten kinderen noodgedwongen thuis... blijkt uit onderzoek van Reporter Radio van kro CRV. Sinds 2014 blijven kinderen met een beperking of gedragsproblemen op reguliere scholen. Maar omdat andere leerlingen daardoor te weinig aandacht krijgen... wordt er weer vaker doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Zes op de tien boeren zijn onzekerder geworden over het voortbestaan van hun bedrijf... door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Vier op de tien van de ondervraagde boeren wil eventueel stoppen. Door de uitspraak zijn duizenden bouwvergunningen onzeker. Vanmiddag presenteert oud-minister Remkes een rapport met mogelijke oplossingen. Veel schooldirecteuren zijn voor een verbod op het inhuren van leerkrachten via uitzendbureaus. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Vereniging Schoolleiders en de Volkskrant onder bijna 600 schooldirecteuren. Door het lerarentekort zijn scholen steeds vaker genoodzaakt leraren in te huren via uitzendbureaus. Maar dat is vaak duurder dan wanneer ze zelf iemand in dienst nemen. De NAM heeft vorig jaar gedreigd om de gaskraan voortijdig dicht te draaien... waardoor de energievoorziening in Nederland in gevaar had kunnen komen. Dat meldt RTV Noord op basis van een geheim verslag dat de omroep heeft ingezien. De uitspraak zou zijn gedaan in een gesprek met het ministerie van Economische Zaken... over de aansprakelijkheid voor de gevolgen van de gaswinning. Tegen RTV Noord zegt de NAM nu dat de woorden niet gezien moeten worden als drukmiddel... om van die aansprakelijkheid af te komen. Het ministerie zegt dat ze ook niet als dreigement zijn opgevat. Sommige Kamerleden dringen aan op een hoorzitting met de NAM. Het weer half tot zwaar bewolkt, geregeld buien. Eerst vooral in het zuidwesten en aan zee en later overal. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten en het wordt 17 tot 19 graden.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 Uh, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. have Guitar George. He knows all the chords. But strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.